Kees Groot met het NOS-journaal. De Verenigde Naties doen een beroep op de Zimbabwaanse regering om af te zien van geweld. Gisteren werd met scherp geschoten op demonstranten die zeggen dat de regering de verkiezingsuitslagen heeft gemanipuleerd. Daarbij vielen drie doden. President Mnangagwa zegt dat hij een onafhankelijk onderzoek wil naar het optreden van leger en politie. Het tekort aan vrachtwagenchauffeurs wordt zo groot dat producten niet op tijd in winkels dreigen aan te komen. Er zijn 71.000 chauffeurs te weinig, zegt de beroepsvereniging. Veel gepensioneerde chauffeurs willen best nog af en toe werken, maar ze moeten binnenkort waarschijnlijk een bijscholing gaan volgen. Daar hebben ze geen zin in en het kost ook nog geld. De beroepsvereniging wil dat minister van Nieuwenhuizen afziet van die bijscholingsplicht om het tekort aan vrachtwagenchauffeurs niet nog groter te maken. Spaanse taxichauffeurs hebben na een toezegging van de regering gisteravond hun staking beëindigd. Ze protesteerden tegen nieuwe online aanbieders als Uber, die ze zien als oneerlijke concurrentie omdat ze onder de prijs van de gewone taxis werken. De Spaanse regering heeft toegezegd het aantal vergunningen voor online taxidiensten te beperken. De politie heeft zeven kostbare schilderijen teruggevonden die gestolen waren uit een huis in het Limburgse Voerendaal. De doeken, waaronder een mondriaan en een mesdag, zijn enkele tonnen waard. Ze werden gevonden bij een huiszoeking in Enschede. Er zijn drie verdachten aangehouden. Weerman Piet Paulusma is even uit de running vanwege een ziekenhuisopname. Paulusma heeft voor zover bekend sinds 1996 slechts 17 keer het weerbericht bij SBS en Omroep Friesland overgeslagen vanwege vakantie of een dagje vrij. Terwijl hij herstelt wordt hij vervangen door zijn dochter Martje. Het weer zonnig met hier en daar wat stapelwolken. Het wordt 27 graden in het noorden tot maximaal 33 in het oosten en zuiden. Morgen ook zonnig en erg warm met maximaal van 34 graden. En zaterdag is het iets minder warm.